RIVM-baas Van Dissel legde toen uit waarom er geen totale lockdown kwam. We willen het virus eh, laten rondgaan onder mensen die er eigenlijk weinig last van hebben. Waar we ook van verwachten dat er weinig ziekenhuisopnames en zeker weinig problemen zijn. Tegelijkertijd probeer de kwetsbare groep, maar ook de grote de risico's liggen. Probeer zo goed mogelijk af te schermen. De Wereldgezondheidsorganisatie vond dat geen goed idee... omdat het tot onnodig veel besmettingen en doden leidt. En een hoogleraar gezondheidsrecht zegt tegen Nieuwsuur... dat, eh, dat corona zo ernstig is dat Nederland de plicht had iedereen te beschermen. Misschien zijn mensen met een QR-code onder de naam van Adolf Hitler... een avond naar de bioscoop of kroeg geweest. Een cybercrimineel heeft die code verspreid om te laten zien... dat hij elke QR-code kon maken die hij wilde, meldt RTL Nieuws. Het ministerie van Volksgezondheid doet inmiddels onderzoek naar de code. In het Belgische Dixmude is een scheikundeproef fout gegaan. Een meisje van 14 liep daar tijdens de les zware brandwonden op door een steekvlam. Leraren hebben de scholier meteen onder de douche gezet. Daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht. En demissionair minister Grapperhaus heeft gereageerd op het opstappen van Feyenoord-directeur Mark Koevermans. Hij stopt ermee omdat hij zich niet veilig voelt en zich zorgen maakt over zijn gezin. Hij werd de afgelopen tijd meerdere keren bedreigd. Grapperhaus heeft er geen goed woord voor over. Schandalen. Eh, dit zijn uh, criminelen, laat ik dat heel duidelijk stellen. Eh, niets met voetbal te maken. Laten we daar ook even, eens even wat zeggen. Wat is dit voor belachelijk gedrag? De afgelopen tijd werden de ruiten van Koevermans ingegooid en zijn deur beklad met graffiti. Door de bedreigingen zit Feyenoord dus zonder directeur, maar liep een investeerder ook weg. De club had de zaak bijna rond, maar door de bedreigingen had die investeerder er geen zin meer in. Het weer. Vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het is een graad of 16. Morgen zonnig en droog en 15 tot 18 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben Dennis Mooij van de ANWB viel op de afsluitdijk de A7 richting Noord-Holland voor Den Oever 2 kilometer en 10 minuten vertraging door een kapotte auto.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 You know that you've got what I like. You know that you've got what I need. You know that you've got what I like. Yeah. Music is my life, cause my life is music. The beat of the drum in your heart.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 I will love you endlessly if you don't pay. there's a light we want future, but it's written in the past. Take a good look, might be your last. something, but there's nothing cheap as yours. I'm walking away before I do, I'll flip the bird.